Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij uitjes kunnen de regels soms best wat soepeler. De afgelopen drie maanden werd er druk op los keuken Dagje Keukenhof, middagje museum, avondje theater. De Fieldlab-organisatie zegt dat ze genoeg info hebben verzameld om de politiek te adviseren over het veilig organiseren van evenementen. Zo kun je bijvoorbeeld bij voorstellingen in een halfgevulde zaal met stoelen de anderhalve meter loslaten. Het is nog de vraag wat het kabinet met dit advies gaat doen. Vanuit de wetenschap is er ook veel kritiek. Field labs kosten klauwen vol geld, maar leveren weinig nieuwe kennis over de gezondheidsrisico's op. Er wordt bijvoorbeeld niet gericht gekeken hoeveel mensen besmet raken tijdens zo'n testevenement. In Afghanistan zijn elf mensen omgekomen toen een bom afging bij een bus. Wie er achter de aanval zit is nog niet duidelijk. De Taliban leggen in elk geval een paar dagen hun wapens neer... zodat iedereen in Afghanistan veilig het einde van de ramadan kan vieren. In Rotterdam is de operatie Brug Veilig Afleveren goed gegaan. Het was nogal een klus, want het is een gigantisch ding, ziet verslaggever Roel Pauw. Kan hem bijna aanraken en dan zie je pas hoe immens groot hij is. Noemt u nog even de afmetingen? 200 meter lengte. Eh, de hoogte is ruim 40 meter en 20 eh, meter breed. De brug werd drijvend van Krimpen aan den IJssel naar Rotterdam gebracht. Hij vervangt tijdelijk de echte brug die een opknapbeurt krijgt. En in Londen is na een urenlange reddingsoperatie een walvis bevrijd. Die was gestrand in de Thames. Het dier kwam vast te zitten bij een sluis. Al was niet meteen voor iedereen duidelijk dat het om een walvis ging. Dat is een dolfin. Ja. No way. In Barnes. Oh my god, it's an orca. Looks like a little whale. Het gaat waarschijnlijk om een dwergvinvis. Het beest wordt nu naar een veiliger deel van de rivier gebracht... waar een dierenarts gaat controleren hoe het met hem of haar is. Het weer, veel bewolking, trekken wat buien over... maar vanmiddag komt er op de meeste plekken zon. Het wordt een graad 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar nog een korte file bij knooppunt Kooimeer. Op de N201 Hilversum uit Horen een half uur vertraging bij Sloot na een ongeluk. Verder is het druk bij het knooppunt Burgerveen, vooral vanuit Den Haag op de A4 en op de A44. De oorzaak zijn de werkzaamheden daar, die duren nog tot 31 mei.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 Like I fell in love with you. You turned my whole world upside down. love. Got me on my knees, love. Begging, darling, please, lay love. Make the best of the situation, for I finally go insane. Please don't say will never find Tell me all my love today.